Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Utrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de loskoppeling van de AOW van het minimumloon. In de plannen van het kabinet stijgt het minimumloon met 7,5 procent, de AOW niet. AOW-gerechtigden beklagen zich er al jaren over dat de uitkering te laag is. Met name voor mensen die geen of een klein aanvullend pensioen hebben. De pensioenen stegen ook de afgelopen jaren nauwelijks. Door inflatie gaan mensen er feitelijk op achteruit. Oudere organisaties willen van minister voor Armoedebeleid Schouten weten... wat het kabinet gaat doen om de koopkracht van AOW'ers te verbeteren. KLM stopt per direct alle vluchten op Oekraïne en vliegt ook niet meer door het Oekraïense luchtruim. Vandaag scherpte het kabinet het reisadvies aan... in verband met de Russische militaire dreiging tegen Oekraïne. Nederlanders wordt aangeraden het land zo snel mogelijk te verlaten. Dat moeten ze dus zelf regelen. Ook andere landen roepen hun burgers op zo snel mogelijk te vertrekken. Rusland heeft meer dan 100.000 militairen verzameld... in het grensgebied met Oekraïne. En in het buurland Belarus doen duizenden Russische militairen mee... aan een grootscheepse oefening. Vooruitlopend op de protestactie van vanavond heeft in Haarlem de nachthoreca vanmiddag een protestboottocht gehouden. Met sloepen, met muziek. Met die botenoptocht willen de Haarlemse nachtclubs laten zien en horen dat ze zo snel mogelijk weer helemaal open willen. Er wordt nu over gesproken dat de nachthoreca binnenkort open mag tot 1 uur s'nachts. Maar dat is voor de meeste clubs niet genoeg, zeggen de initiatiefnemers. In een aantal steden gaat de nachthoreca vanavond al om 10 uur open. Maar burgemeester Wiene van Haarlem heeft gewaarschuwd dat hij streng zal optreden als regels worden geschonden. En heeft gedreigd met boetes tot 50.000 euro voor clubeigenaren. Het weer, opklaringen en landinwaarts nog een graadje vorst. Morgen vooral in het zuiden en oosten vrij zonnig en 10 graden. Verder bewolkt en een graad of 7. Tot de avond blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag loopt een kat over de weg bij Leidsendam.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 Geen, geen 50 cent, want ze fuck met Echo Bulls. Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca. AstraZeneca. Ben met Monica, anders van met Latifa. Jessica heeft ze zwaar, mami komt van Akara. Machiavelli, hele lange tolie. Zij wordt zonder konie, wetten op die body.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 Net die meisjes voelen dit. Ook die meisjes loeven dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Zelfs ook die meisjes loeven dit. Uno, dos, tres, pa'lante. Put it on me. Je kan dit. Je culo schreeuwt mijn naam van alle je bent gezet, maar vanavond is anders Als je niet noemt me Ludo Ik wil geen TV om mijn tolly, ben geen tandarts En ik weet je bent een week, je wil het hard, hard Kom neem je vriendinnen, ik breng de squad Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress Anders gaan we naar Panache en de GGZ Net, net, net, net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit. Nette meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Ook die meisjes voelen dit. Zelfs ook die meisjes club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaatsen, ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens impress meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen, heb ik doordat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. die meisjes Rob zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond Je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen Immorale doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuk, lak en zaak aan hij zwaai Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn ah, ah. Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panasje en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Dat die meisjes voelen dit.